12 Kees Groot met het NOS-journaal. De minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië. Hij is benoemd door de nieuwe premier Theresa May. Johnson was het gezicht van het Brexit-kamp, maar trok zich terug als premierskandidaat. Johnson gaat als minister van Buitenlandse Zaken niet de onderhandelingen met de EU voeren. Dat gaat David Davis doen als speciale bewindspersoon voor de Brexit. Burgemeester Abu Taleb wil geen demonstraties meer toestaan bij de Kuip op wedstrijddagen. Dat liet hij weten in reactie op een kritisch rapport van de nationale ombudsman over de massale arrestatie van Feyenoord-fans bij een demonstratie in februari. De grondrechten van de fans zijn geschonden, zegt de ombudsman. Abu Taleb is het daar niet mee eens. Nederland zou per jaar 5000 vluchtelingen moeten uitnodigen om hier naartoe te komen. Volgens Vluchtelingenwerk zou ons land dan het goede voorbeeld geven aan andere EU-landen die nauwelijks mensen opnemen. Nederland neemt nu nog 500 erkende vluchtelingen per jaar op. Het gaat om alleenstaande moeders, zieken en politieke activisten. In Roemenië is een bende opgerold die jarenlang tientallen mannen en jongens als slaaf heeft behandeld. Ze zaten geregeld vast aan kettingen en werden mishandeld. Ze moesten ook bedelen of klusjes opknappen voor de bendeleden. De slachtoffers waren zwak of erg arm. Ze werden vaak meegenomen bij stations of kerken. Ajax-verdediger Kenny Tete heeft een taakstraf gekregen van 60 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Hij misdroeg zich eind vorig jaar tijdens een avondje stappen in Amsterdam. Hij zat een nacht vast nadat hij agenten had beledigd. De rechter hield rekening met de boete die Ajax al had uitgedeeld aan de 20-jarige rechtsbek. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen schijnt de zon af en toe, maar er valt ook een enkele bui.